Volgens hem komt het prikken nu op stoom, maar zijn we erg afhankelijk van de vaccinleveringen. Ik vind het echt belangrijk om eh, te benadrukken dat het echt gewoon heel erg moeilijk te voorspellen is zo ver vooruit. Eh, er zitten zoveel onzekerheden nog in. Er is grote schaarste aan vaccins. Er zijn wisselingen in de productie, in volumes en in kwaliteit. Alleen wat goed is, komt op de markt. Dus als het niet goed genoeg is, komt het niet op de markt. Dan heb je weer minder. Dus het is echt moeilijk om zo ver vooruit te kijken. Bedoeling is dat iedereen in september een eerste prik heeft gehad. Of het dan nog lukt om iedereen voor het einde van het jaar een tweede prik te geven is dus nog de vraag. Want bij alle vaccins moeten tussen beide prikken een bepaalde tijd zitten er is opnieuw een corona-uitbraak in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven, meldt Omroep Brabant. Dit keer gaat het om patiënten en medewerkers van de afdeling chirurgie die zijn besmet. Afgelopen weekend was er ook al een corona-uitbraak op de hartafdeling van het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of er een verband is. In Den Haag is een nieuwsfotograaf mishandeld. Hij stond bij een politiebureau beelden te schieten toen twee mensen hem aanvielen. Agenten hebben de twee opgepakt. De fotograaf heeft inmiddels aangifte gedaan. Hij raakte verder niet gewond. En een knotsgekke kwartfinale van de KNVB-beker. In Heerenveen leek Feyenoord lange tijd bijna zeker te zijn van de plek in de halve finale. Maar in de laatste 10 minuten ging het helemaal mis, zagen deze commentatoren van Rijmond. Het is 3-3, ongelooflijk. Feyenoord met 10 man, 3-1 voor. En dan is het nu 3-3 en ziet het eruit nou dat het verlengen gaat worden. Of gaat Heerenveen nu zelfs over Feyenoord nog heen in die laatste minuten? De Friese wisten de bal inderdaad nog eens in het doel te leggen. Nee toch, nee toch. Naar Nigren, daar wordt gekopt. Het is 4-3. Wat is dit nou weer? Wat gebeurt hier? Sim de Jong met de 4-3 ook eroverheen. Wat is dit nou weer? Feyenoord staat zelfs achter. En het bleef 4-3 voor Herenveen en dus moeten de Friese het in de halve finale opnemen tegen Ajax. Ook VVV Venlo is door.